uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De gevangene die vanmiddag in Rotterdam wist te ontsnappen is vuurwapengevaarlijk. De politie vraagt om hulp bij de zoektocht naar Elias A. Die wist vanmiddag te ontkomen toen hij voor behandeling in het Sint-Franciscus gasthuis was geweest. Hij had de handboeien nog om zijn pols. De politie heeft een helikopter en speurhonden ingezet in de jacht op de ontsnapte gevangenen. Er komt een onderzoek naar de rol van de landelijke en regionale meldkamers bij de stroomstoring gisteren in Amsterdam. Tijdens de storing overleed een 83-jarige vrouw. Haar zoon probeerde 112 te bellen, maar kreeg geen contact. Volgens een woordvoerder was de meldkamer overbelast. Het is de bedoeling dat de meldkamers in de toekomst elkaars telefoontjes kunnen overnemen om wachtrijen te voorkomen. Zeker 26.000 Gambianen zijn het land ontvlucht naar buurland Senegal. Dat zegt de UNHCR. In Gambia is de noodtoestand uitgeroepen. De zittende president weigert de macht over te dragen aan zijn gekozen opvolger. Volgens de UNHCR bestaat de grootste groep vluchtelingen uit kinderen die door hun ouders naar het veilige Senegal worden gestuurd. Op Schiphol is vanmiddag de eerste vlucht met geëvacueerde Nederlandse toeristen geland. De zaak tegen Volkert van der Graaf gaat maandagochtend verder. Gisteren werd de zaak opgeschort omdat de moordenaar van Pim Fortuyn niet op de zitting verscheen. Volgens een advocaat was hij na de stroomstoring in Amsterdam gestrand in het treinverkeer. Het OM wil dat Van der Graaf voor een jaar teruggaat naar de cel... omdat hij zich niet zou houden aan de voorwaarden voor zijn vrijlating. Er komt voorlopig geen tweede schaatsmarathon op natuurijs. In Haaksbergen, waar de wedstrijd morgen gehouden zou worden, laten er brokken ijs van de baan los. Omdat er voor komende nacht geen strenge vorst wordt verwacht, zal de situatie waarschijnlijk niet verbeteren. Brengt ons bij het weer. Vanavond en vannacht kans op mist. In het noorden en noordoosten kan het ijzelen. Op veel plaatsen lichte tot matige vorst.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 Twee rijstroken zijn dicht na een ongeluk. De A7 Zaandam-Horen bij Purmerend Zuid 8 kilometer na een ongeluk. Ook daar zijn twee rijstroken dicht. A12 Utrecht-Den Haag tussen Bunnik en Kanaleneiland een kwartier vertraging. Bij Rotterdam naar Gouden op de A20 voor Rotterdam-Krooswijk 5 kilometer.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 James T.W. When you love someone. James T.W. Uit de Verenigde Koninkrijk. Hij is op 12-jarige leeftijd leerde hij James Taylor Watts gitaar leerde hij spelen. En al snel begon hij met het maken van zijn eigen nummers die hij op YouTube plaatste. Artiesten als Billy Whitener en B.B. King noemden hem als belangrijkste inspiratiebron... en ook artiesten als John Mayer, Jamie Cullum en Ed Sheeran leverden hem inspiratie. Na de release van de single Black and Blue leverde hij in 2016 zijn eerste EP... First Impression af... En daarop eh, stond ook de track eh, When You Love Someone. En eh, ja, ik vond het een heerlijk nummer. vonden jullie dit ook een heerlijk nummer? Laat het even achter op de Facebookpagina. En wij gaan natuurlijk weer verder met de nummer 1 van de Your Breakdown.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 Ja, en uh, nou heb ik even wat leuks. Ehm, ik weet niet of de meeste mensen vaak luisteren. Ehm, wij hebben een luisteronderzoek gestart. En die staat op Facebook. En uh, ja, ik ben wel iemand van het uh, Nederlandse lied. Ja, ik hou daar gewoon heel erg van. En uh, nou zat ik hier even in de computer even te kijken of ik een eh, heerlijk nummertje had. En eh, die heb ik gevonden. En ik hoop gewoon dat jullie hem leuk gaan vinden.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 Ik was het alweer helemaal bijna vergeten. Het is precies half zeven. En hier komt het weer van de komende dagen, vanavond en morgen. Vanavond kan het in het noorden licht ijzelen. Het lijkt niks voor te stellen, maar het kan alsnog verraderlijk glad worden. In het zuiden komen opklaringen voor en ontstaan sommige plaatsen mist. Het midden heeft eerst kans op wat motregen... Motsneeuw, ja, je bent motregen gewend, hè? Nee, motsneeuw, maar later in de nacht ook kans op ijzom. De minimumtemperatuur loopt op tussen de min 3 en in het noorden... in het noorden en in min 8 in het zuid tot zuidoosten. Morgen, morgenochtend is het koud en in grote delen van het land grijs door de mist en laaghangende bewolking. Het koude wegdek en soms wat lichte winterse neerslag kan gladheid veroorzaken in Zeeland, Limburg en delen van Brabant. Een overdag zonnig periode, maar voor Groningen, Friesland en Drenthe is het zelfs mogelijk tot glimp van de zon te zien. Er staat weinig wind en de temperatuur ligt in het noordwesten tussen de 2 en min 4 graden. Terwijl wij in het zuidoosten enkele graad blijven vriezen. In de avond en in de nacht is er veel bewolking en kan zich worden beperkt door de mist. In het zuiden zijn er opklaringen en is het zicht een stuk beter. De minimumtemperatuur ligt in het noorden rond en of net boven het vriespunt. In het midden en westen van het land zakt de temperatuur, temperatuur net onder nul... en in het zuidoosten vriest het tot 5 graden. En hebben jullie nog leuke verzoeknummertjes? Bel gerust even naar de studio. En eh, wij gaan lekker verder met Sigma en Birdie met Find Me.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 Like a fire, always burning, I'll be here for you. 106.9 ZFM. En wij gaan natuurlijk lekker verder met een Nederlandstalig nummertje. ZFM. Ik moest jou niet vertrouwen. Jij weet niets van pijn en verdriet. Ik wilde het eerst niet geloven Oh, wat was ik op jou toch verliefd? Nee, al die verhalen wou ik niet geloven. Maar ik zag, het is toch echt waar. Ik vind het heel gemeen. Jij bent dus echt van steen. Ik ik maar geluisterd, nu ben ik je kwijt. Maar misschien is het goed dat dit zo moest lopen. Want dat ik net helemaal de flitsers vergeten ben. De files en de flitsers. Gelukkig zijn het er maar twee hier in de buurt. En dat is de A2, Maastricht-Eindhoven, knooppunt Hoogpolderplein en Badhoevedorp. 5 minuten en 3 kilometer. Zet Hogenbos en Eindhoven, daar is een verkeersongeval gebeurd. En er is de verbindingsweg dicht. Hebben we er nog verder? Nee, dat waren ze alweer. Nou, het gaat eh, heel snel, want net toen ik keek stonden, stond er in totaal 144 kilometer. En een eh, mooie mooi bericht om eh, de A73 is weer vrij, de Roertunnel.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 You saw kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your misschien willen jullie het niet weten. Maar eh, ik ga even de top 40 met jullie behandelen. En op nummer 40 daar staat Zuid to met Ariana Grande en Nicki Minaj. En op nummer 39 Black Beatles met We Nieuw binnengekomen deze week is Drake met Fake Love. En uh, New Love van Fenna, Fenna, Frenna, sorry. Met John Fraser en op nummer 36. Nieuw binnengekomen deze week is Are You Sure van Chris Cross, Amsterdam, Conor Maynard en Dollar Sign. Ook nieuw binnengekomen deze week James T.W. met When You Love Someone. En die hebben we net gehoord. Water Under the Bridge van Adele staat op nummer 30. En uh, eh, Sorry van Kensington op nummer 22. Love Me Now van John Legend op nummer 20. En Het Is Een Feit van Broederliefde staat op nummer 19. Human van The Reggae Bone Man staat op nummer 14. En Scars Do You Beautiful staat op nummer 12. 24K Magic van Bruno Mars staat op nummer 9. Op nummer 8 staat Calm, Call Me van Waybrick Remix en van Starly. Op nummer 7 staat Dancing on My Own van Callum Scott. En op nummer 6 staat Starboy van The Weeknd met Daft Punk. En op nummer 5 in de week Gavin James met Nervous, de Oeh Song. Die hebben we ook al gehoord vandaag. En het is en blijft gewoon een lekker nummer. Op nummer 4 staat I Feel It Coming van The Weeknd en Daft Punk. En op nummer 3 staat Energy van Run U Flags. Op nummer 2 staat Say You Want Let Go van James Arthur. En op nummer 1, wij hebben hem ook als eerste plaat gedraaid deze week. Hij staat al 9 weken in de lijst. Clean Bandit, Sean paul en Emery met Rocket Bye. En wij gaan verder met Robin Schultz, David Quetta en Cheat Course. Daar komt hij, Shadow En er zit even een witje voor. are you keeping me distance? I'm asking for is forgiveness Are you even listening? Am I talking to myself again? I keep on staring up at the ceiling Waiting for you to give me some kind of reason Are you even listening? Am I talking to myself again? And I know you don't owe me your love and I know that you don't owe me nothing at all. Ain't no way I'm giving up on you. Don't leave me here in the dark where it's hard to see. Show me your heart, shed a light on me. If you love me, say so. If you love me. Try to talk, you keep on dancing. I can feel you on my skin, but am I only dancing with the wind? And I know you don't owe me your love, and I know that you don't owe me nothing at all. Ain't no way I'm giving up on you. Don't leave me here. love me, say you love me, say so. Altijd weer ZFM. wat nou gewoon het lekker aan dit nummer is? Terwijl ik even ondertussen even bezig ben eh, met een ander nummer even klaar te zetten. Eh, dit nummer, ja, ik weet niet wat ermee is. Ik eh, loop een beetje te piepen. Ik moet even aan het goede knopje draaien. En dit nummer, ja, het heeft wat van vroeger. Een beetje die oude old school music. En ik weet niet of jullie het weten, maar ik vind bijna alles vind ik wel mooie muziek. Ja, echt die country, afrika. Eh, house, dubstep, EMD. Maar zo ben ik ook, een, eh, samen met mijn collega Maurice Mulder van de vrijdagmiddag... ben ik een grote fan van The Voice of Holland. En uh, nou hebben wij afgelopen vrijdag hebben wij lopen kijken... bij onze andere collega van CFM Lunch, Dolly Tempierik. En daar zaten wij CFM te, te kijken, The Voice of Holland te kijken. En toen kwam Isabel, Isabel Provoort. En ja, wij, vinden de, wij vonden haar optreden echt onwijzelijk goed. En uh, graag wil ik jullie een stukje laten horen van het optreden. Daar komt hij. Wel de goede schuif, hè? You know just what to say. Things that scared me, I should just walk away. But I can move my feet the more that I echt gewoon een heerlijk nummer. En wij gaan verder met Naked met Sexual. that's really turning me on. You are, you are, you are, you are, you are everything that I dreamed of. Now I can paint a picture. You are, you are, you are, you are, you are making my life. Stevie Wonder. Het laatste minuutje is ingegaan. We kunnen hem helaas niet helemaal afdraaien. She walks around like she's got nothing to lose. Just see the go-getter. She's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype.